Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ze houden het spannend in Amerika. President Trump en zijn uitdager Joe Biden hebben tot nu toe alle staten gewonnen... waar hun partij altijd de grootste is. En ze pakken allebei ook swing states... waar de uitslag bij iedere presidentsverkiezingen wisselt. Eigenlijk waren er heel lang geen verrassingen, zegt correspondent Marieke de Vries. Tot ongeveer anderhalf uur geleden. Toen durfde Fox News het dus aan de swingstaat Florida aan Trump toe te schrijven. En nog opmerkelijker de doorgaans republikeinse woestijnstaat Arizona aan Joe Biden te geven. En dat is een regelrechte doorbraak voor Biden. Dat hij een staat die decennia lang in handen was van de republikeinen van Trump afpakt. Toch is het lastig te zeggen hoe het allemaal uitpakt. Ook omdat sommige staten al hebben aangekondigd dat ze vandaag niet meer met een uitslag komen komen... omdat ze nog te veel stemmen moeten tellen. Joe Biden gaf net een toespraak. Hij verwacht dat het nog wel even duurt voor er duidelijkheid is. You know, we could know the results as early as tomorrow morning. But it may take a little longer, as I've said all along. But I'm optimistic about this outcome. En op veel plekken in Amerika worden verkiezingsfeestjes gehouden. Democraten lopen rond met blauwe petjes en de republikeinen zitten voor de buis met rode vlaggetjes. Verslaggever Eva Wiesing is in Florida, in Miami. Dat is een hele belangrijke swing state. Daar kan het dus nog alle kanten op. En dat swingen, dat zit wel goed. Dit is de sfeer bij de Cubanen die echt heel erg bang zijn voor een democratische president. Omdat ze bang zijn dat Biden het communisme naar Amerika zou halen. En heel erg gecharmeerd zijn van de boodschap van Donald Trump. Law and order. Zorgen dat er geen mensen de straat op gaan om te rellen van de linkse hoek. Eerder zei Biden nog dat als hij zou winnen in Florida het voor Trump voorbij zou zijn. En ander nieuws. Ajax heeft de eerste Champions League-overwinning in de pocket. Tegen de Deense club Midtjylland werd het 2-1. Ajax staat nu tweede in de pool. En het weer nog. De dag begint met flink wat zon. Alleen in het noorden kan vanochtend nog een buitje vallen. Het wordt vandaag een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar.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 All signs we ignore that, and it's not it's over now, oh yeah Don't get too confused, it's over is het niet met mij. Zij houdt nog steeds van hem en hij nog steeds van haar. Soms blijf je wel verbonden, maar ben je niet meer bij elkaar. Dus ik het niet had meegemaakt, had ik het zelf ook nooit geloofd. Van liefde naar een vriendschap, zo kan het dus ook. De meeste exen loop je met een grote boog omheen. Maar toen ik jou laat staan tegenkwam voelde net meer dan oké okay.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 Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen staan president Trump en zijn uitdager Biden bijna gelijk. Trump heeft 212 kiesmannen achter zich, Biden 223. De grote swing state Florida is naar Trump gegaan en hij heeft ook Texas gewonnen. Het kabinet heeft ingestemd met het herstructureringsplan dat KLM heeft aangeboden om de kosten te verlagen. En daardoor kan KLM een beroep doen op het restant van de 3,4 miljard euro aan staatssteun. Oud-topvoetballer Diego Maradona heeft met spoed een hersenoperatie ondergaan in een ziekenhuis in Argentinië. Er is een bloedstolsel in zijn hersenen verwijderd. Het weer. Eerst flinke zonnige periode, maar ook wat wolkenvelden. Alleen in het noorden kan in de ochtend een bui vallen. Het wordt een graad of 11. cher joli Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipots. Rien ah, oh, Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia, tu ne sauras plus rien du ou moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer, t'inquiète pas, je vais tout niquer, c'est la putain de la. qui va se négliger, je vais pas me négliger. Euh, si c'est fini, c'est la vie, people. Oh yeah. mais j'avoue que c'est mort. Toi, tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi, j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les people, les pipos.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 takes you far up. So you should be on your guard when he thinks you don't ever do. Nah, keep the truth being only you and the fall of beneath. It's everything he wants, so girl, open up your eyes and see with me.